Wel zijn kades en uiterwaarden van de Rijn, de IJssel en de Waal ondergelopen. Het hoogwater wordt veroorzaakt door zware regenval in Duitsland. De laatste keer dat het water zo hoog stond was in 2011. Toen bereikte het water een pijl van 15,5 meter boven NAP. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft Donald Trump bedankt voor het tot stand brengen van de eerste onderhandelingen met het Noorden in meer dan twee jaar. Moon zei op een persconferentie dat Trump daarbij een enorme bijdrage heeft geleverd. De Noord- en Zuid-Koreaanse onderhandelaars beloofden elkaar gisteren dat ze de onderlinge problemen door dialoog willen oplossen. Ook gaan Noord-Koreaanse kunstschaatsers naar de winterspelen in Pyeongchang. De hele delegatie bestaat uit 400 tot 500 hoge overheidsfunctionarissen en supporters. De Zuid-Koreaanse premier Lee hoopt dat de winterspelen bijdragen aan het afnemen van de spanningen tussen de beide Korea's. In Marokko worden zeker vier Nederlandse Marokkanen verdacht van betrokkenheid bij de RIF-protesten in het noorden van het land. Justitie in Marokko zegt dat ze arrestatiebevelen tegen hen wil uitvaardigen. Sinds eind 2016 protesteren duizenden inwoners van de RIF voor meer werkgelegenheid, betere gezondheidszorg en onderwijs en minder corruptie. Er zitten 3 tot 400 mensen vast. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een schietincident afgelopen weekend in Breda en de vondst gisterochtend van een dode man in een appartement in Breda. De politie viel de flat binnen omdat er wapens zouden liggen. Twee mannen in het appartement sloegen op de vlucht en raakten zwaar gewond toen ze van het balkon sprongen. Zaterdagochtend werden twee huizen in Breda beschoten. Het weer, het is overwegend bewolkt en af en toe valt er wat regen of motregen.